Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. D66-kamerlid Sidney Smeets stapt op. Eerder deze week werd hij door verschillende jongens beschuldigd... van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze minderjarig waren... Gisteren kondigde D66 daarom een onderzoek aan, maar Smeets wacht dat dus niet af. Na twee weken en één dag neemt hij al afscheid van zijn blauwe stoel in de Tweede Kamer. Hij zegt dat hij wil voorkomen dat de reputatie van de Kamer en D66 beschadigd worden. Kinderen die naar de middelbare school gaan... zouden eerst drie jaar in een zogeheten brede brugklas terecht moeten komen. Zodat ze meer tijd hebben om zich te ontwikkelen voor ze een schooltype kiezen. Dat adviseert de onderwijsraad. Kinderen die eh, gaan na de basisschool naar een brede brugklas. Daar kunnen ze in verschillende groepen op verschillende niveaus vakken volgen... En drie jaar lang kijken wat het beste bij hen past en waar ze goed in zijn. En dan zouden kinderen in groep 8 ook geen eindtoets meer hoeven doen. Of dat allemaal gebeurt hangt af van het volgende kabinet. In een weiland bij Epsen is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Het lijkt erop dat het gele vliegtuigje ook nog een boom heeft geraakt, waardoor de vleugel eraf is. Volgens Omroep Gelderland is het voor de piloot goed afgelopen. Hij zou zelf naar de ambulance gelopen zijn. Het was ook best een oud vliegtuigje uit 1943. En een vrouw uit Den Haag is zich rot geschrokken toen ze naar de wc ging en er opeens een rat uit de toiletpot kwam. En hier zaten allemaal spatten. Nou ja, en toen, dat was verdacht. En toen kwam die rat. Dus waarschijnlijk zat hij ergens vast of zo. Toen heb ik het zeker op gillen gezet. Deze deur heel snel dicht gedaan. Wilde ik hem ook niet meer openen. De wethouder in Den Haag zegt dat de riolering regelmatig gecontroleerd wordt... en er komt een speciale app, zodat bewoners elke rat kunnen doorgeven. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kan een graadje vriezen.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 2013 geloof ik, of eh, ergens daaromtrend. Was dit een hele mooie van een Zeeuwse groep. Jazeker, een Zeeuwse band. ik weet niet of ze nog steeds bestaan. Maar ze hebben het nog weten te redden tot 3FM. in een nachtuitzending dat wel. Maar ze hebben uiteindelijk een mopping mogen spelen... bij een van die avonduitzendingen. Um, Shockwave Lover van Jimmy Dumbbell. Als je dat nog wat zegt. Maar ze komen ergens uit de buurt van Bruinissen. Daar, daar eh, hebben ze hun domicilie gehad. Ergens in een of andere mosterdzaadfabriek eh, hadden ze een oefenruimte. Kan ik me nog herinneren. Ik heb er nog, nog eh, een interview bij opgenomen. En ik heb er nog wat uh, nummers van ze gedraaid. Naar aanleiding van dat interview wel te verstaan. Goed, welkom bij deze Alternative FM in de wat XL-versie tegenwoordig is het standaard dat we dat eh, drie uur hebben. Dus wat dat dan gaat, eh, gaat het helemaal eh, lekker worden. tussen nu en tien uur hoor je natuurlijk de meest recente songs. Hier en daar ook een nieuwe. waarschijnlijk al in dit uur een, een, primeur. Lanique heeft ook een, nieuwe single. En ik kan je al vertellen, over twee weken is Lanique zelf met nog iemand erbij in de studio. Want de band heet ja, gewoon Lanique, maar dan met een Q. Zelf heet hij Lanique met N-I-E-K. Snap je het nog? Ja, denk het wel. Ehm, dat eh, is in ieder geval sowieso een beetje de boventoon. Eh, en ik eh, verklap dat er binnenkort een nieuwe single van Penelope gaat verschijnen. En we gaan nog eventjes nog terug in het verleden. We zullen ze nog even voorbij laten komen in het derde uur. Want daar zit me toch al een beetje het meest stevige werk erin. Maar we gaan hier al in dit uur hier en daar ook nogal wat nodig draaien. Wat best nog wel een beetje pittig is. Bijvoorbeeld eh, deze niet. Eh, want eh, deze dame um, zal zeer binnenkort ook nog te horen zijn in een telefonisch interview. Want we hebben alweer een tijd niet met haar gesproken over het nieuwe materiaal wat ze heeft uitgebracht. En dit is sinds twee weken haar nieuwe single. nummer dat heet Not With Me van de Alkmaarse Sterrenweldering. Lost lights in the dark, I try to catch them. Feelings that were mine once you can have them. Well, at some point I started to not know the answer. My heart shifted from hope for the bitter as hell. So give me one good stay dreams were shattered to pieces. And awful what hope can do to a fragile mind. Now, what if the teardrops that to tell you that it's not the way gistermorgen in het eh, programma... wat ik eh, op woensdagmorgen doe tussen 10 en 12... duidelijk beïnvloed door de Beatles. Dat steekt hij zelf ook niet onder de stoelen of banken, deze Ruud Bakker uit Utrecht. Baker Songs. Want daar eh, brengt hij het eh, materiaal onderuit. Lekker Duizical Man. Bij een uh, eh, Volendamse platenlabel, namelijk het King Forward Records label. Zou, zou maar kunnen dat uh, Sterre Weldering daar misschien ook nog wel eens binnenkort bij te horen is. Je weet het nooit. want wat er gaat is oh, misschien ook wel een hele leuke tip voor grote vriend, radiovriend Roy de Smet. Die op de maandag tussen 7 en 8 eh, bij de lokale omroep van Volendam en Nederland ook nog een eh, alternatief muziekradioprogramma doet. Um, bovendien, ook Sterrenweldering komt uit het mooie Noord-Holland. Eh, uit de buurt zelfs van Volendam, uit Alkmaar dus. Ehm, ook uit Noord-Holland, want vorige week om deze tijd was het een beetje spitsuur hier in de studio. Want toen kwam, in één keer twee mensen, of kwamen twee mensen binnenzetten. Namelijk Daphne Hotland en eh, Frank van Gasteren, Kafka. Ik eh, bewaarde toch al eh, weer een hele prettige herinnering over aan die uitzending. En uit die uitzending hadden we meteen ook een hele mooie versie van hun vorige single. Het is dus hier gemaakt, hè? Dus mensen, let even op. Een eigen gemaakte radioopname van Booty with the loss of love, we return to the physical. With the loss of love, I felt the breathing of the animal, breathing of the animal. My eyes are wide open like a mad bull, my eyes are wide open as we lose control control. I felt the breathing of the animal trick me like a booty call. I felt the breathing of the animal trick me like a booty call. There's no escape. And some am like a booty call. De single is al eigenlijk niet echt nieuw meer. Ze is al twee weken uit. Eh, ze komen ook uit Haarlem. Jazeker, uh, ik heb het over de Enrons. En dit is eind maart eh, gewoon naar buiten toe gekomen. Cardboard Box. We hebben al eens eerder werken van de Enrons gedraaid. Maar dit is de laatste single die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je een eigen opname van eh, Kafka. Eh, die vorige week hier in de studio eh, zijn geweest. Ik kom uit Amsterdam. En met Booty lieten ze dus duidelijk zien... dat ze dus ook een hele andere draai aan het nummer kunnen geven. En een eigen opname is natuurlijk altijd heel erg fijn... als je dat voor elkaar weet te krijgen. Ook een single die we hier heel vaak hebben gedraaid... en eigenlijk nog steeds. Dat is deze van Carmine, Carmine Calls. En het nummer dat heet Hoping for the Best. is Sjoerd van Heumen, de frontman van eh, Loek, van de radar verdwenen lijkt het wel. Het is eh, net half zeven geweest. Ehm, ja, ehm, dat, eh, daar zeg ik zo zowaar wat. Want hij heeft vorig jaar nog onder Parish Boy... heeft hij nog een eh, nummer uitgebracht. dit eh, is ook een band die niet meer bestaat. Frinks eh, was het. band komt oorspronkelijk uit Rotterdam... en is op een gegeven moment ergens in 2014... gespot door ANM-manager, de art of ANR-manager moet ik eigenlijk zeggen. Artist repertoire-manager. De, de, de mensen die bijvoorbeeld een beetje rekening houden met het repertoire... van wat de muzikant uitbrengt Menno Timmerman, eh, die heeft er toch al een neus eh, voor gehad. Eh, en hij heeft met hen nog twee EP's gemaakt. En dit was de tweede EP die ze destijds hebben gemaakt. Dateert ergens uit rond 2014, 15. Ehm, zo slecht vond ik het niet. En eerlijk gezegd, dat eh, hebben ook eh, de landelijke media ook eh, gedacht. Want ze kwamen tot bij NPO Radio 2. Dus wat dat gaat, ja, is het jammer dat het geen lang beschoren is. Maar ik zie dat die hele Stuart van Heumen helemaal verdwenen is. In ieder geval op de website eh, die uit de grond is eh, gestampt door meneer Zuckerberg en consorten. Daar eh, vind ik hem sowieso niet meer op. Maar goed, wellicht dat, dat er wel een andere reden is waarom die ik hem even niet op de radar heb staan. Maar niet getreurd. daarvoor hoorde je trouwens Carmine Calls en Hoping for the Best. we gaan weer het hebben over live muziek. Want volgende week dan is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf tussen 8 en 10. Nee, we hebben tussen 7 en 8. Dus een klein beetje alternative FM tussen 7 en 8. Eh, want dat is het voordeel dat je dan nog een uur eh, ervoor zit. Dan kan je <laughs> dus gewoon nog een regulier uurtje er nog eh, tussen frommelen. Daar zit eh, trouwens ook een, eh, een, telefonisch interview in met eh, Winston Blue. Want die komen met een nieuwe single. Jamie Versteeg, daar ga ik mee praten volgende week.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 you Used to be sober, but you took your shots, and you know. shots from you figured I had time to turn around if I wanted to Go back a couple of steps to see what I would and wouldn't do And though I seem to be doing fine I got moments where I watch the time go by so slow No afterglow I find I'll be longing for a time That life used to make me feel Like a living man I thought that was the deal up in a cold, cold sweat And it's so hard to move on But I'll never forget And though I seem to be doing fine I got moments where I watch the time go by so slow No afterglow I find I'll be longing for like a little feel like a living man. I thought there was a deal. de agenda die we nog eh, hebben. Want eh, dit is eh, trouwens uit Drenthe afkomstig. Ik kwam vandaag gewoon even binnen. het is een, een, nieuwe single van een Drents tweetal. Same Old heet de band. En Broken Man, het klinkt een beetje country-achtig. Je zou het bijna aan kunnen treffen in Nashville Radio... wat hier na zit in dit programma tussen 10 en 12. En op de maandag eh, zitten ze geloof ik dan weer eh, voor ons. Nou ja, goed, het eh, maakt niet uit. Het is, het is best wel, wel een beetje te doen. En apart. bovendien, maandag ziet alles er dan weer even net anders uit. Want dan zijn we van 8 tot 11 in de herhaling tegenwoordig eh, dus ook eh, drie uren in, eh, in de herhaling. Dus dat, dat is ook heel fijn. Ehm, en ja, ik ging even met de hak op de dak. want ik had het over de agenda van, van de live muziek die, er, kon, die eraan zit te komen. ik had net in het begin van dit programma Sterre Weldering gedraaid. De mogelijkheid bestaat dat ook zij hier gaat komen spelen. En dat, dat zal dan ergens volgende maand gaan worden. Dus dat sowieso. wie volgende week komt, dat is Wendy Moore. Dat is eh, nu eh, vrij zeker. Dat, eh, dat gaat gewoon gebeuren. 22 april is het haar beurt. Doen we ook onder de, de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want tenslotte, het is ook muziek uit deze provincie. Dus dat, dat gaat helemaal goed komen. Ehm, bovendien zal, denk ik, Wendy ook iets nieuws laten horen in, in die uitzending. Tenminste, dat heeft ze wel eh, verklapt op de woensdagmorgen... Eh, toen ik er eh, op een verdwaald moment eventjes sprak over de remix. zo over Fake Friends. Maar je hoorde net Relapse. Dat betekent dat we inderdaad die zo over Fake Friends nog gaan draaien ook iemand die gaat komen in de studio. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. En niet alleen ik, ik denk Martijn Luiten en Marcus van Dam ook. En wellicht hebben we nog een speciale medepresentator erbij. Maar dat hangt weer van iemand af bij de gemeente Zandvoort. Heb ik toch al een klein beetje iets verklapt. Maar eh, zo eh, ver ga ik dan nog niet. Eh, en dan zitten we hier ook met vier mensen in de studio sowieso. Deze dame mag zich in mijn ogen al een hele grote mevrouw noemen. En dat is Dana M. Roos. Afgelopen dinsdag in het rubriekje de K-nummer van Jaap Koper... in het eh, programma De Kant nog show. Maar dat verdient het zeker niet. position before, but it's never been told to be right. driving the car down through shining flower fields and dust as cold as now. Tonight we'll drink and we'll laugh again. Cause we didn't get that far. deze nieuwe single van Lanik. En dat nummer dat heet Give Me Your Heart. En bovendien, na eh, de beurt eh, van Wendy Moore in op 22 eh, april... is het de beurt van Lanik, want die komen dan langs op 29 april. Dus dat is ook alweer een aardig spoorboekje aan het worden. Daarvoor hoorde je een dame Nana M. Rose met Sweet Honey. Ik zei al, grote mevrouw, maar ze gaat ook hier deze kant op komen. Op 13 mei, noteer dat dan alvast in je agenda, dan komt zij spelen. We gaan nog even wat nummers laten horen. Zoals deze hele mooie van Judith van Drie. En het nummer dat heet You Were Mine. It's a cruel thing that you did You made me ramble through the night you away. just a lie En eh, hun eh, nieuwe single heet ehm, Don't Let Go. Daarvoor Judith van Dream met You and Mine. We gaan op naar het nieuws. En eh, dat doen we met ook een single die niet zo lang geleden al is uitgebracht. Een paar weken terug. En dat heeft ze bij mij gedaan, eerlijk gezegd moest het in mijn beste Engels doen. 1 april was dat. Eh, met Bram van Lange in de studio. Want die is ook op dit nummer namelijk eh, te horen. Maar dan als sessiemuzikant. Before I Forget van Winem. En we spreken je straks aan de andere kant van 7 uur.